Het is de bedoeling dat de huidige norm wordt verruimd zonder dat het milieu of de volksgezondheid gevaar lopen. In Irak zijn bij nieuwe protesten 13 doden en bijna 900 gewonden gevallen in de stad Kerbala. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Ook in de hoofdstad Bagdad gingen gisteren weer duizenden Irakezen de straat op. De demonstranten zijn boos over de corruptie en de economische malaise in Irak. Premier Mahdi heeft eerder al hervormingen beloofd, maar de betogers nemen daar geen genoegen mee. De Britse premier Johnson komt vandaag met een nieuw voorstel om parlementsverkiezingen te houden. Gisteren stemde het Lagerhuis het eerste voorstel weg. Er was geen derde meerderheid. Voor het nieuwe voorstel is een meerderheid van de helft plus één voldoende. Johnson wil verkiezingen houden op 12 december. Er zijn steeds meer mensen met huidkanker en dat leidt tot een toenemende druk op ziekenhuizen, blijkt uit cijfers in een rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het IKN zal de druk op ziekenhuizen verder toenemen als de zorg niet efficiënter wordt en er meer aandacht komt voor het voorkomen van huidkanker. De Magic Box is een goed middel tegen voedselverspilling, vindt de Wageningen Universiteit. Klanten die zich hebben aangemeld kunnen aan het eind van de dag bij winkels of restaurants een doos kopen met eten dat anders wordt weggegooid. Ongeveer een miljoen mensen doen eraan mee. Volgens de universiteit gooien ze minder eten weg dan anders. In heel Europa heeft de Magic Box 17 miljoen gebruikers. Het weer, eerst vrij koud en kans op mist. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt een graad of 11. Morgen na een koude nacht opnieuw zonnig, maar wel fris met 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vrij veel vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam, drie kilometer door een kapotte auto. Eén rijstrook is er dicht, kost je ongeveer drie kwartier. En er staat ook een auto stil op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein, 15 kilometer. Daar is de vertraging bijna een uur.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 Zeg ik dat goed zo? En nog 63 dagen tot uh, oud en nieuw. Maar eerst krijgen we nog kerst natuurlijk en Sinterklaas. En eh, allemaal, allemaal leuke feestdagen hier, eh, hier, eh, hier in Zandvoort. En daar, daar wordt natuurlijk flink feest gevierd. En ik hoop dat je er ook bij bent en komt kijken, want het is zeker de moeite waard. Leuk muziekje, maar niet Oké. En aangezien het lekker weer is, gaan we even op de zonneschijn lopen. ZFM. Jouw station van Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. Marina and the Waves. Bij ZFM. Goedemorgen. Uh, tien over acht. En het is raar, hè, als je naar, eh, naar de studio rijdt ochtends. Is het opeens licht. Heel bijzonder. Zonnetje schijnt. Walking on sunshine. Het is feest, tralala. We hebben de allerleukste platen voor je. Hier is Adele. en Water Under the Bridge. Eh, we hebben wel water, maar geen bridge. Volgens mij hoor. Ja, een natuurbrug. Die is afgesloten. Goedemorgen ZFM, het geluid van Zandvoort. De hele dag door Met eh, mooie muziek en eh, leuke, leuke informatie over Zandvoort. En eh, ik las hier, Zandvoort heeft een belangrijke vergunning voor de uitbreiding binnen. Nou, dat is toch mooi nieuws. Dat is toch fijn. Daar kunnen we verder mee. Met het hele verhaal. En wat denk je hiervan? De muziek gaat maar door. Hier zijn Daryl Hall en John Oates en Sarah Smile. Baby, hey. eyes. I can feel you watching in the night. All alone with me, I were waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm. If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know, all you got to do is say so. And when you feel cold, I won't when you feel you can't go on, I'll come and hold you. It's you and me forever. Blijven lachen, blijven lachen. Daryl Hall en John Oates. Oh, Waanzinnig artiesten. En het allemaal bij ZFM. Uit de tachtige jaren. En eh, prachtige muziek. Zo ook dit. De George Michael samen met Paul McCartney. En heel the Pain. Het is 16 over 8. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Maar dat wist je al. Blijf luisteren de hele dag. Het is namelijk de moeite waard. wat een vrolijkheid hier op de dinsdagmorgen bij ZFM. Heal the Pain, George Michael en Paul McCartney. Hij heeft speciaal geschreven voor Paul McCartney, want hij wilde ook zijn nummer schrijven. Dat kan ik me voorstellen. En het is goed gelukt. Het is goed gelukt. En dit is uit de 70 jaren, dames en heren. Wellicht ken je hem nog. Het bandje heet The Player... En het liedje is Baby Comeback. Zonnetje schijnt, wordt een prachtige dag. Geniet ervan, tien voor half negen. Bij ZFM. morning going out on the town Doing anything right back where I started again. I'm trying to forget you bravado. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Player, Baby Come Back. En de raad eh, bepaalt eh, vandaag of het college de, op, over de toegangsweg eh, van het circuit. Want ja, dat zijn al die aanpassingen aan het circuit die nodig zijn... om, om de Grand Prix goed te laten verlopen. En ja, daar zijn natuurlijk wel wat, wat dingen voor nodig. En dit hoort er dan ook bij.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 5. En eh, Memories, prachtige plaat. Net uit en eh, ja, je kan hem al horen bij, eh, bij ZFM. Dus wat dat betreft, het is allemaal leuk en aardig. En wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Wat hebben we hier?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 Bob Dylan, I want you. ZFM te horen op de FM. op de 106.9. Op de kabel op 104.5. Eh, eh, op Psycho kanaal 40. Je kunt het allemaal bekijken met nieuws en uh, allemaal leuke dingen. Ja, dat, dat, dat, dat, is de moeite waard. En aanstaande vrijdag uh, 1 november vanaf 7 uur... <clears throat> ben je van harte welkom op de lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats Noorderduin in Zandvoort... om u overleden dierbaren te komen herdenken. En ik ga zelf ook. Even kijken.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 Voyagers. 2010 mix. <clears throat> Niet dat je het hoort, maar toch leuk om te weten. Een Supertramp hier bij ZFM. En we vragen even aan Google. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het zonnig in Zandvoort met een maximum van 12 graden en een minimum van 3. Het is op dit moment 4 en zonnig. Nou, dan weet je het. Het klopt helemaal. Het klopt helemaal, want als ik naar buiten kijk... dan zie ik alleen maar mooi weer. En ken je deze, Dance Monkey. Tones and oh I. hij Meisje uit eh, Australië. Komt ze vandaan. En ze zingt vrolijk. En ze heeft er een flinke hit mee. Nou, dat is toch leuk. En hier hebben we... Steely Dan. ZFM, prachtige morgen. Het is bijna kwart voor negen. En hier is Hey 19. Brecker. Samen met Donald Fagan zijn zij eh, Steely Dan. dat is wel heel grappig, want de naam Steely Dan is ontleend... Ehm, aan de naam van een gigantische dildo... uit het boek Naked Lunch van William Burroughs. Dat je het weet. Altijd leuk. Kort voor negen. ZFM op een prachtige dinsdagmorgen. Met de mooiste muziek en de fijnste nieuwtjes. Hier is YouTube. Is it getting better? do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. When it's one. Ierland. Een van de oudste, succesvolste bands ter wereld. Samen met de Stones natuurlijk. Hier nog in de originele samenstelling. Eh, optreden. En dit was een van hun grote hits. Ze hebben er wat gehad hoor. Goedemorgen. Lekker kopje koffie erbij. Wat wil je nog meer? YouTube En Pericomo eh, Perry Como is ook in de buurt. En Papa Las Mango. Maar het is al lang. Huh. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting lay with it, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, mm, she goes right looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that sing again. Wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, cause Papa loves mambo tonight. He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, mm, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Uh. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Wat een vrolijk liedje. Perry Como. Inderdaad, Papa loves mango. Mambo, Grappige plaats. Zogenaamde groeners zijn dat. Deze stijl muziek. Was populair in de 60 70 jaren. Frank Sinatra, Doris Day, maar ook Perry Como natuurlijk. En eh, die hoorden er ook bij. En deze hadden we het net al over. En dat was heel erg... Eh, hoe moet ik dat zeggen? De Rolling Stones. Yesterday don't matter if it's gone while the sun is bright or in the darkest night no one knows she comes and goes why she needs to be so free.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 Bij ZFM. En het was een fijn deuntje. Met een mooi uitro, zoals dat heet. Goedemorgen. Bij ZFM. Zometeen krijgen we het, eh, het weer en het nieuws. Of het nieuws en het weer. En hier is... Camilla. I don't care, it's been too long.